een scherpe messenwerper in een heel mooi Russisch paar. Niemand wierp zijn scherpe messen scherper en met zo'n volmaakt gemaakt. Messen werpen aan zijn vader was zijn hoogste doel. En bij al dat werpen had hij nimmer het gevoel dat in voorwerp zijn er worpen ook nog een groot hart vol liefde staat. En als hij messen naar haar smeet, zong zij onhoorbaar, maar vol lied. Ivan, ik kan je niet missen, maar hopelijk missen, dan stak er zo'n mes in mijn vel. Wanneer ik jou missen, zie ik en vertelde zij hem maar. Iban vond dat eigenlijk wel prachtig en werd snel verliefd op haar. Maar toen hij dus zijn aanstaande voor de scheid zag staan, keek hij haar opeens met hele andere ogen aan. Werd nerveus, hij trilde mister raken en zij zakte in elkaar. En met een laatste blik op hem om zee met reeds gebroken stem. Iwan, eerst kon je me missen, maar nu je niet zonder me kan, moest je natuurlijk vergissen. Dat is nou weer echt iets voor een man. Maar kun je ook niet met me trouwen? Nu jij me in het hart hebt geraakt.